De voorlichting over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker deugt niet, zeggen vier deskundigen in vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM voorlichting geeft en tegelijkertijd het onderzoek uitvoert. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers en het wordt niet duidelijk waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het onderzoek, zeggen de deskundigen. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. In Bolivia is de directeur van luchtvaartmaatschappij Lamia gearresteerd... na aanleiding van de crash met het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense. Bij invallen in kantoren van Lamia nam het Openbaar Ministerie... computers en administratie in beslag. Het vliegtuigongeluk kostte vorige week aan 71 mensen het leven. Het kabinet doet te weinig om elektrisch autorijden te stimuleren, vinden PvdA en D66. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten, maar PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen om de 25 kilometer een laadpunt, lage parkeertarieven, vrijstelling van tol en de garantie dat de accu het altijd doet. Vandaag wordt mogelijk duidelijk of de Italiaanse bank Monte De Paschi di Siena met staatssteun mag worden gered. Gisteren had de bank met overleg met toezichthouder de Europese Centrale Bank bevestigen bronnen. Door alle slechte leningen dreigt Monte De Paschi te bezwijken. Sinds de bankencrisis mogen landen hun banken niet meer redden met staatssteun. Dat het weer nog vannacht droog en alleen in het noordoosten een paar graden vorst.